uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende regenval en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. Het metronetwerk in de stad is praktisch lamgelegd. In de bussen staan mensen op stoelen om geen natte voeten te krijgen. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners van New York krijgen het advies om thuis te blijven. In een woning in Leeuwarden is een explosief gevonden. Agenten kregen gisteravond een melding dat er mogelijk een explosief in het huis zou liggen. En dat bleek ook zo te zijn. Omliggende huizen werden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst kwam erbij. Die heeft het voorwerp meegenomen. Er was niemand in het huis in Leeuwarden aanwezig. Er is daarom ook niemand aangehouden. Servië heeft een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens met Kosovo gebracht, zeggen de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië... maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, wat Servië nooit heeft erkend. Vorige week leidden de spanningen verder op. In het Verenigd Koninkrijk is nog iemand opgepakt... voor het omzagen van de bekende Robin Hood-boom in Noord-Engeland... Donderdag werd ontdekt dat de esdoorn die te zien is in de film Robin Hood in de jaren 90 is omgezaagd. Waarom is nog niet duidelijk. Eerder werd al een jongen van 16 opgepakt. Nu is ook een man van in de 60 aangehouden. Actrice Renee Soutendijk heeft voor de derde keer in haar carrière een gouden kalf gewonnen. Ze kreeg de prijs deze keer voor haar hoofdrol in Sweet Dreams. De film was de grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Het won in totaal zes prijzen. Het weer droog, met in het zuiden plaatselijk wat mist bij een graad of 9. Overdag is het bewolkt, maar schijnt ook af en toe de zon.